4 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Vorig jaar zijn meer dan een miljoen vluchtelingen naar Duitsland gekomen. Volgens de peilingen zal de ontevredenheid van veel Duitsers... over het ruimhartige vluchtelingenbeleid leiden tot verlies bij de CDU van Merkel. 12 miljoen kiesgerechtigden kunnen zich vandaag uitspreken... in Baden-Württemberg, Rijnland-Palts en Sachsen-Anhalt. In Assen heeft de politie een schot gelost bij de arrestatie van een spookrijder. De man had eerder op de avond tegen de richting ingereden op de provinciale weg N33. De politie probeerde hem te laten stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor naar de A28, waar hij bleef spookrijden. De politie zag hem later weer rijden in Assen. Agenten dwongen hem tot stoppen, maar hij wilde niet uitstappen, waarop een agent een waarschuwingsschot loste. Het is niet bekend of de man had gedronken. Bij een sledehondenrace in Alaska is een man met een sneeuwscooter ingereden op twee hondenteams. Eén hond werd gedood en zeker drie dieren raakten gewond. De politie heeft een 26-jarige verdachte opgepakt. Hij zou met opzet twee keer op de dieren zijn ingereden. Maar waarom hij dat deed is onbekend. De wedstrijd met hondensleden gaat over 1600 kilometer tussen de havenstad Anchorage... door het ruige landschap van Alaska naar Nome aan de westkust. PSV heeft in de strijd om het kampioenschap van de Eredivisie gisteravond twee belangrijke punten verspeeld. In Eindhoven werd het tegen Heerenveen 1-1. Dat geeft Ajax vandaag de kans om de koppositie over te nemen. Excelsior bezorgde FC Groningen de vijfde nederlaag op rij. Het werd 2-1 en AZ won uit tegen Willem II met 2-0. FC Twente klopte thuis Pek Zwolle met 2-1. Het weer, heldere nacht met minima tussen 0 en min 3 graden. In het noordoosten later mogelijk mistig of bewolkt.